Raymond Seree met het NOS-journaal. In zijn huis in Beeldhoven is de zakenman Koen Evering dood aangetroffen. Het heeft de advocaat van Evering bevestigd. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet en doet uitgebreid onderzoek... omdat een misdrijf niet wordt uitgesloten. Zakenman Koen Evering kreeg landelijke bekendheid... doordat hij in 2012 ernstig is mishandeld door kickbokser Badr Hari. Dat gebeurde op een dancefeest in de Amsterdamse Arena. Badr Hari kreeg voor die mishandeling twee jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook minister Hennis vindt dat Rusland en Syrië medeverantwoordelijk zijn voor de vluchtelingencrisis in Europa. Eerder zei NAVO-bevelhebber Breedlove dat de Russische president Poetin en zijn Syrische collega Assad bewust een vluchtelingenstroom creëren om Europa in problemen te brengen. Volgens Breedlove worden burgerdoelen in Syrië gebombardeerd om de vluchtelingenstroom op gang te houden. Minister Hennis zegt dat Poetin en Assad daar zeker een groot aandeel in hebben. De kans dat ambtenarenpensioenfonds ABP moet korten op de pensioenen is opnieuw groter geworden. Nu de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland waarschijnlijk onder de 90% is gezakt. Officieel wordt de dekkingsgraad pas volgende week bekendgemaakt. Maar de bestuursvoorzitter van het ABP waarschuwt er vandaag al voor in de Telegraaf. Of het fonds inderdaad moet korten op de pensioenen is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten van het ABP de rest van het jaar. Zanger Douwe Bob heeft in Amsterdam het nummer gepresenteerd... waarmee hij in Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Stockholm. Dit jaar heet Slow Down en wordt door de kenners gezien als een typisch Douwe Bob nummer. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Stockholm is op 10 mei... en de finale is vier dagen later. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt een regengebied naar het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droog en breekt ook de zon soms door. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen vaker droog, maar veel bewolking. Het wordt dan opnieuw een graad of 6.